Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke verkiezingsuitslag in Moldavië. De parlementsverkiezingen waren daar gisteren... en de pro-Europese partij heeft zoveel stemmen gekregen... dat ze nu een absolute meerderheid hebben. Dat betekent dat zij in hun eentje kunnen regeren... en makkelijk plannen en wetten kunnen invoeren. Dat ondanks een grootschalige campagne vanuit Rusland... om de verkiezingen te ondermijnen toch zal het naar verwachting de komende dagen nog onrustig blijven in Moldavië. Want de pro-Russische oppositie heeft al aangekondigd een verlies niet te accepteren en te protesteren. Je hoorde correspondent Christian in Moldavië, een buurland van Oekraïne en Roemenië. De verkiezingen leverden trouwens behoorlijk wat gedoe op. Er is melding gedaan van cyberaanvallen en van explosieven bij meerdere stembureaus. Er zijn weer drones gespot in Scandinavië. Dit keer niet bij Denemarken, maar boven Noorwegen. Vluchten moesten daarom rechtsomkeerd maken. Later deze week is in Denemarken een grote bijeenkomst van Europese leiders. Het is dan voor hobbypiloten verboden om met drones te vliegen. Tussen Zwolle en Kampen is gisteravond een luchtballon op de weg geland. De ballonvaarder zei volgens RTV Oost dat hij niet in een weiland wilde landen... omdat hij daarmee de zondagsrust van de eigenaar zou verstoren. De ballon landde uiteindelijk op een doorgaande weg in het buitengebied bij het buurtschap Mastenbroek. in het Brabantse Sint-Willebord is een potje amateurvoetbal gisteren helemaal uit de hand gelopen. De wedstrijd tussen Rood-Wit 2 uit Sint-Willebroord en BSC 2 uit Rozendaal liep uit op een grote vechtpartij. Volgens Omroep Brabant waren er tientallen mensen die met elkaar begonnen te knokken. Het eindigde met meerdere gewonde voetballers en een ingeslagen ruit bij de kleedkamers.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 De VS en Israël zijn heel dichtbij een akkoord over een plan van president Trump... om een einde te maken aan de oorlog in Gaza, meldt de Amerikaanse nieuwsuit Axios. Hamas heeft volgens Axios nog niet met het plan ingestemd. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een kerk aangevallen... en daarbij zeker vier mensen gedood. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk... en opende het vuur op honderden gelovigen. Het weer. Vanochtend kan het hier en daar nog mistig zijn.